Raymond Seré met het NOS-journaal. Over een half uur beginnen politieke beschouwingen... die volgens ingewijden in Den Haag grotendeels in het teken van de verkiezingen... van volgend jaar maart zullen staan. Door hun licht over de regeringsplannen te laten schijnen... kunnen de partijen hun visie geven over wat er in Nederland moet gebeuren. De oppositiepartijen lieten gisteren al weten het helemaal niet met het kabinet eens te zijn dat het weer beter gaat in Nederland. Zij vinden dat er nog te veel tegenstellingen zijn en dat de kloof tussen arm en rijk te groot is geworden. De televisieuitzending van Prinsjesdag heeft minder kijkers getrokken dan vorig jaar. Ruim 960.000 mensen stemden gisteren af op NPO 1... om te kijken naar de rijtour met de glazen koets en de troonrede. Vorig jaar waren dat er bijna 250.000 meer. Drie jaar geleden was de belangstelling voor Prinsjesdag nog groter. Ruim anderhalf miljoen mensen zagen koning Willem-Alexander toen zijn eerste troonrede voorlezen. Hij was toen net een paar maanden koning. Augustus was een topmaand voor de huizenprijzen. De prijs van koopwoningen steeg gemiddeld met 6 En dat is de sterkste stijging in 14 jaar, meldt het CBS. De prijzen van woningen stijgen al twee jaar op rij. Toch liggen ze nog 12 lager dan tijdens de piek in 2008. De laatste tijd stijgen vooral in de Randstad de prijzen weer snel... met de regio Amsterdam voorop. De bezuinigingen op de regionale omroepen moeten worden uitgesteld. Dat vindt het interprovinciaal overleg het samenwerkingsverband van de provincies. Begin deze maand werd duidelijk dat een verregaande samenwerking tussen regionale omroepen niet doorgaat. En daarom is de nieuwe mediawet uitgesteld. In die wet staat dat de omroepen 17 miljoen euro moeten bezuinigen. De provincies maken zich zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het mediaaanbod... als de omroepen nu ieder voor zich moeten gaan bezuinigen. En dan het weer. De dag is begonnen met wat wolkenvelden, maar op steeds meer plaatsen breekt de zon door.